Na afloop liet minister Dijsselbloem weten dat hij niet naar Washington gaat... zodat hij bij het vervolg van het overleg kan zijn. Dijsselbloem werd als voorzitter van de Eurogroep verwacht bij de jaarvergadering van het IMF. D66-leider Pechtold zei dat hij respect heeft voor de beslissing van Dijsselbloem. Volgens Pechtold zegt de minister een belangrijke reis af en geeft dat ook de urgentie aan. Of er de afgelopen uren vorderingen zijn gemaakt wilde Pechtold niet zeggen. In San Francisco is een 57-jarige Britse patiënt... die twee weken werd vermist, doodgevonden in een trappenhuis... van het ziekenhuis waar ze verbleef. Het trappenhuis wordt niet of nauwelijks gebruikt. Honderden familieleden en vrienden waren betrokken... bij een grote zoekactie naar de vrouw... die op 19 september was opgenomen vanwege een infectie. Twee dagen later was ze spoorloos verdwenen. De doodsoorzaak en het tijdstip van overleden zijn nog niet bekend. Het ziekenhuis belooft de zaak tot de bodem uit te zoeken. De advocaat van een man die vastzit op verdenking van misbruik van honderden meisjes... zegt dat zijn cliënt een doorsneemman is. Advocaat Robert van Haarst zei in het tv-programma Pauw en man dat de verdachte geen voorbeeldjeugd had en dat die mogelijk is beschadigd. De man zou in de periode van het misbruik niet hebben beseft wat hij fout deed. In de gevangenis is dat besef wel gekomen, zei zijn advocaat. Hulpverleners zijn door gebrekkige communicatie er niet in geslaagd twee gevallen van zware kindermishandeling te voorkomen. Dat concludeert de inspectie na onderzoek van twee incidenten in Tilburg. Het gaat om een baby die overleed en een eenjarig kind dat zwaar gewond op de intensive care belandde. Volgens de inspecteurs zijn eerdere signalen niet goed of te laat aan andere instanties doorgegeven. Ook werd niet krachtig opgetreden toen de ouders hulp afhielden. Het weer, opklaringen, het koelt lokaal af tot onder de 5 graden. Morgen in het westen flinke buien met onweer, hagel en veel wind.